Carolijn Bari met het NOS Journaal. De helft van de middelbare scholen en mbo's maakt zich zorgen... dat leerlingen worden ingezet door criminelen. Dat blijkt uit een peiling van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel... onder 277 scholen. Drugsdealen en het aanzetten tot diefstal zien scholen als de grootste risico's. Jongeren zijn een ideale prooi voor criminelen, zeggen de onderzoekers... omdat ze jong zijn en makkelijk onder druk te zetten. Medewerkers van scholen geven aan dat ze het moeilijk vinden... om de criminele uitbuiting te herkennen. In Zuid-Korea is het aantal besmettingen met het coronavirus flink toegenomen. Er zijn nu 346 gevallen bekend, waar dat er gisteren nog 156 waren. De meeste besmettingen worden gelinkt aan een kerk en ziekenhuis in Daegu. Inwoners van die stad moeten zoveel mogelijk binnenblijven. In Italië is een patiënt overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is de tweede coronadode in Europa. Het Italiaanse slachtoffer is volgens een persbureau een man van 78... die al een slechte gezondheid had. Grote bedrijven als Shell, KLM en Axo Nobel hebben jarenlang geld overgemaakt aan een vooraanstaande Nederlandse klimaatskepticus, meldt Follow the Money. Hoogleraar Frits Butger kreeg omgerekend honderdduizenden euro's om twijfel te zaaien over klimaatverandering. Ook Bernie Sanders is gewaarschuwd voor Russische bemoeienis. Dat bevestigde de democratische presidentskandidaat na berichtgeving in de Washington Post. Eerder werd de Amerikaanse president Trump al gewaarschuwd. Hoe de Russen hun campagnes proberen te helpen is niet helemaal duidelijk. Het Kremlin ontkent de bemoeienis. De zes hoofdrolspelers van de sitcom Friends komen ruim 15 jaar na de laatste aflevering weer bij elkaar voor een reunieprogramma. De show staat in mei op de nieuwe streamingsdienst van de Amerikaanse zender HBO. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Het wordt ongeveer 10 graden en er staat een vrij krachtige tot aan zee harde, soms stormachtige zuidwestenwind. In de kustprovincies zware windstoten. Morgen bewolkt en vooral in het zuiden kans op zware windstoten.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 We were cool on craze when I, you, and everyone we knew could believe, do sharing what was true. Oh, I said, that's all day's love. Take your baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears with up in phase. And I dance hall, days. We were cool and crazy. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true.